7 uur. Door Meegens met het NOS-journaal. De Australische premier Morrison heeft een onderzoek aangekondigd... naar de manier waarop het land omgaat met de hevige bosbranden. De branden woeden nu al bijna drie maanden. 28 mensen en honderden miljoenen dieren zijn erdoor omgekomen. De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek... omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd. In een interview op de Australische televisie zei de premier dat hij ook gaat bekijken... hoe Australië zijn CO2-uitstoot kan verminderen. In de Thaise hoofdstad Bangkok hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor meer democratie. Ze liepen een zogenoemde mars tegen de dictatuur en riepen leuzen tegen het leger. Er was ook een tegendemonstratie van mensen die juist voor de Thaise regering betoogden. In Libië hebben de strijdende partijen staakt het vuren afgesproken. Er wordt al jaren een oorlog in Libië tussen de officiële regering en milities in het oosten van het land. Vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli. Of de wapenstilstand ook wordt nageleefd is niet duidelijk. De Britse koningin Elisabeth wil morgen praten met haar zoon Charles... en kleinzonen Harry en William. Aanleiding is de aankondiging van prins Harry met zijn vrouw Meghan... dat ze een minder prominente rol in het Britse koningshuis willen vervullen. Naar verluid was het nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie. En het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen mee neemt. Op Malta is Robert Abela gekozen tot nieuwe partijleider van de regeringspartij Malta Labour Party. Daarmee wordt Abela ook minister-president. Hij volgt premier Muscat op, die onder vuur ligt vanwege de moord op een onderzoeksjournalist ruim twee jaar geleden. Het lijkt er steeds meer op dat de opdracht voor die moord uit regeringskringen kwam. Het weer, veel bewolking, vanuit het noordwesten af en toe regen.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 She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you.